Het was volgens de politie een bakfiets van een kinderdagverblijf... die op weg was naar een school in Os. De kinderen zijn in de basisschoolleeftijd. Het ongeluk gebeurde rond half negen bij een bewaakte spoorwegovergang... vlakbij station Os-West. Waardoor het misging is nog niet duidelijk. Volgens een ooggetuige riep de bestuurster vlak voor het ongeluk dat het haar niet lukte om te remmen. Premier Rutte schrijft op Twitter dat hij diep geraakt is. Hij wenst alle betrokkenen veel sterkte toe. Er komt een vorm van burgerraadpleging in de hele Benelux om te beslissen of de drie landen in de toekomst de zomer of de wintertijd aanhouden. Het is besloten na overleg tussen de premiers van de drie landen. Volgens een woordvoerder van premier Rutte wordt het geen referendum. Om een standpunt te bepalen over zomer- of wintertijd... zal de overheid gaan peilen via focusgroepen en belanggroeperingen. Tientallen passagiers aan boord van een cruiseschip dat is aangemeerd in Rotterdam zijn ziek. Ze zouden zijn besmet met het norovirus, een zeer besmettelijk virus dat buikgriep veroorzaakt. De Aida Perla meerde vanochtend aan aan de Wilhelmina-kade vlakbij de Erasmusbrug. Het schip is in quarantaine geplaatst. De werkloosheid daalt niet meer. De afgelopen zes maanden is het aantal werklozen gelijk gebleven, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het zijn er nu 353.000, bijna 4 van de beroepsbevolking. In 2014 waren er nog 700.000 werklozen. Sindsdien was de werkloosheid steeds gedaald. Het weer in het westen en noorden veel bewolking. In de rest van het land wat meer zon. Vanmiddag is het droog met maxima tussen 20 en lokaal 27 graden. Daarbij waait een matige tot krachtige zuidwestenwind.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 Of ligt dat nog achter beneden of zo? Dat ligt hier allemaal op tafel, Ruud. Ah. Ja, jij zit achter die schermen verstopt, dus je ziet het niet. Nee, dat zie ik niet. Nee. Maar het is me een zootje hier aan de andere kant van die schermen. Oh, mensen, kijk maar. Als je nou uh, www.zfm-live.nl doet dan eh, kun je dus zien dat ik er een enorme rotzooi van gemaakt heb hier op de studiotafel. Dolly, dat moet je niet vertellen. Ik ga het opruimen. Ja, nu. Nee, straks. Oh. <laughs> We hebben straks eh, een behoorlijk stukje achter elkaar muziek. Dus dan heb ik mooi de gelegenheid en de tijd om het op te ruimen. Goedemiddag trouwens allemaal, <laughs> lieve luisteraars. Wat fijn dat u weer aan de radio gekluisterd zit. Met uw oor eraan vast, spijkertje erdoor. Ja, zo is het. Nergens heen gaan, want je mag niks missen natuurlijk, hè? Nee. Nee. Van al, van al, het, moois wat wij allemaal voor u hebben. Eh, zo, zo, zo, zo. Ja, die CFM die, eh, die, die doet het toch allemaal maar, hè? Zo is dat. Prachtige non-stop. Zandvoort luncht, dames en heren. Op deze prachtige donderdag, het is 20 september. Alweer, ja. Gaat hard, hè? Het gaat zo snel. Morgen begint de herfst. Oh, wat erg. Ik moet er toch niet aan denken. Morgen begint de herfst. En dat gaat goed beginnen ook hoor. Ik heb even gelezen bij de Weerman wat hij allemaal geschreven heeft. Nou, maak, maakt u de bocht, maar nat. Dat nou, zou het niet doen. Vat je kou. Nee, regenjas aan trek, anders wordt hij alsnog nat. Zuidwester op. erop. Oh, ja. Heb jij er nog één? Ja, drie. Heb jij je drie Zuidwesters? Ja, en een Zuidooster en een Noordwester heb ik ook nog. Ach, zo de midden toch op valt geen goed gesprek mee te voeren met die man. <laughs> het is goed dat hij zoveel muziek draait, want... <laughs> ja, dat leeft hij hoor. <laughs> Oké, we gaan beginnen. We gaan beginnen. We hebben de mooiste dingen. We gaan eerst natuurlijk de 3-in-1. Daarna artiest in het licht. En eh, dan zien we wel nou, daar zullen we alweer een aardig end richting het regionale nieuws en de weerberichten zijn. Denk hè? ik wel. Ja. Vooral, als jij zo lang blijft lullen. Eerst zaak was. Heel zaak was. We gaan beginnen. Oh. Ja, laten we het doen. Begin maar. Doet hij het al? Ja, ik weet niet. Moet je man zetten. Kijk. 3 in 1 in 1. It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy and let me try with pleasure. daddy be rich? Is he rich like me? Has he take us anytime, anytime to show to show you? What's your name? What's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? Here is. Is he rich like me? Has he taken? Has he taken any time? Any time to show? To show you what? 3 in 1 in 1.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 kenner. Eh, Dolly professor Dolly Tempierik, dames en heren. <laughs> Echt helemaal geweldig. Wat een kennis heeft dat mens toch van muziek. Ja, ja, Goed. Een vage nou, kennis, een eh, vage kennis. vage kennis. De Zombies, Britse band uit de jaren 60... die weer actief werd in de 21ste eeuw. Jawel, want ze zijn nog steeds actief, de heren. Ehm, ze kwamen uit Engeland, popmuziek. Eh, belangrijke mensen zoals nu samengesteld zijn. Colin Blunstone als liedzanger. Tom Toomey, die speelt uh, gitarist. Dus de gitaar, eh, die speelt gitaar. Dan de bassist, dat is Jim Rodford. Dan toetsenist Rod Argent. En Steve Rodford doet de drums. Dat zijn de leden van dit moment. Voorheen hebben daar ook nog in gespeeld. In de originele formatie. Paul Arnold, basgitarist. Eh, Chris White, ook basgitarist. Dan als gitarist Paul Atkinson. En als eh, drummer Hugh Grundy. Dat zijn de ex-leden van deze band. Nou, ze zijn dus nog steeds eh, actief. De oorsprong van de band ligt op de school van Sint Albans. En daar vormde toetsenist Rod Argent, zanger Colin Blunstone en gitarist Paul Atkinson in 1961 al een bandje... samen met bassist Paul Arnold en eh, drummer Hugh Grandy. Aanvankelijk bleven de optredens eh, beperkt tot eh, de school zelf... en Old Verloemelians Rugby Club. En aanvankelijk traden zij op als ehm, de Mustangs. maar ze besloten hun naam te veranderen. Eh, Arnold zou de naam de Zombies hebben bedacht. Eh, ja, oké. Nou, eh, hoe, zat dat eigenlijk met die Colin Blunstone? Want hij was toch ook zanger bij de Ellen Parsons. Ellen Parker project? Ellen Parsons eh, project. Ellen Parsons project, sorry. Nou, daar heeft hij één of twee nummers gedaan, geloof ik. Oh, zo eh, zit Alleen, ja, kijk, Ellen Parsons is gewoon een, een, een project van producer Ellen Parsons. Oh, oké. En die doet dat met wisselende muzikanten. Ik heb ze bijvoorbeeld, twee of drie jaar geleden heb ik ze live gezien in Utrecht. Ja. En toen was eh, meneer Olsen, ik weet zijn voornaam niet meer... PJ Olsen, ja, zo werd hij genoemd. PJ Olsen was de, de zanger. En die nam dus eigenlijk de rol van Colin Blunstone over. Maar hij heeft, hij heeft ook andere eh, liedzangers gehad. Oh, maar de Zombies, eh, de zombies is, is zo'n band die dus nu nog steeds draait. Eh, ze zijn ook een korte tijd aan elkaar geweest. Toen ging Rod Argent bijvoorbeeld verder met de band Argent. Van het nummer Hold Your Head Up onder andere. Oh ja. Snap je? Hold dat was, Hold, ja, dat was, ja, dat was dezelfde meneer Argent dus. Maar ze zijn dus weer... En Colin Blunstone heeft ook een vrij succesrijke eh, solo carrière gehad. Met prachtige mooie liedjes. Zeker, eh, zeker. Een soort Wonderful en, en eh, nog meer. heeft een Gaan we volgende week doen. Ga je dat doen? Colin Blunstone. Ja, ik ben ah. gek op Colin Blunstone. Oh, weet hij daarvan? Weet zijn vrouw daarvan? Nee, dat hoeft niet, want ik benader hem niet. Ik ben oh. gek op zijn stem. Ik hoor oh. graag zijn stem. Voor de rest... Oké, eh, dus je vrouw mag de rest houden? Zeker. Jij haalt alleen zijn stem eruit? Oh, okay. Ik, heb, ja, ik filter zijn stem eruit. Oké. Eh, we hebben trouwens even gedraaid in chronologische volgorde... van de zombies uh, The Time of the Season... Care of Cell 44. En ja, die kende ik niet. Die vond ik erg mooi trouwens. Leuk nummer, hè? Ja, ik vond hem ook heel leuk. En She's Not There. Ja. Dat is wat we gedraaid hebben. En dan wat later nog eens een keer dunnetjes over... Nou, zeg maar, dus dik overgedaan is door Carlos Santana. Prachtige versie trouwens ja, van, ja. Eh, van dat nummer. Maar dit was de originele. En dat is ook wel weer leuk. Hé, hey, we gaan naar Artiest in het Licht. Want eh, we kunnen wel blijven lullen, maar uh, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nee, dat is natuurlijk niet de bedoeling dat we blijven lullen. Is dat zo? Nee, is niet de ah, bedoeling. Het is al de hele dag muziek. Ja, nou, we gaan nu weer muziek doen. Of je nou. het nou leuk vindt of niet. Ja, ik vind het heel leuk, want ik weet wat je gaat draaien. Artiest in het licht. Ja, het is helaas zijn sterfdag vandaag.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 Hoewel hij zelf daar eigenlijk niet zoveel van heeft kunnen profiteren helaas. Hij werd geboren in Zuid-Philadelphia op 10 januari 1943. En hij overleed in Natchitoches als ik het goed zeg. En dat gebeurde op 20 september 1973. Dus de man is echt al 45 jaar dood. En ehm, hij was een Amerikaanse singer-songwriter. En hij brak het door bij het grote publiek na zijn vroegtijdig overlijden. Jim Croce heeft vijf Studio 11 albums en elf singles uitgebracht. En hij is vooral bekend geworden met melodieuze, gevoelige liedjes. Zoals I Got You, I Got A Name and Time in a Bottle. En dat laatste, dat hoort u natuurlijk ook onder andere. Eh, nou, nog wat verder gegevens. Hij eh, werd op 10 januari geboren, dat zei ik al, in South Philadelphia. In Pennsylvania ligt dat. En al vroeg was hij bezig met muziek. Op zijn vijfde speelde hij al een beetje accordeon. En pas later in 1964, toen hij naar de eh, Villanova University ging... ging hij serieus aan de slag met muziek. En rond deze tijd is hij ook zijn vrouw tegengekomen, Ingrid Jacobson. Nou, en met zijn vrouw had Jim tot 1970, trad Jim tot 1970 op. Eh, waarbij, er veel waarbij ze veel koffers speelden. En ook hun eigen nummers schreven. En in 1968 eh, verhuisden zij naar New York... om daar hun eerste album bij Capitol Records op te nemen. En na het opnemen hebben ze twee jaar lang door de VS gereisd. ze traden op in cafés en kleine clubs... om hun album Jim en Ingrid, Ingrid Grouchy te promoten. Uh, nadat ze zich niet meer thuis voelden daar, zijn ze, ver, eh, eh, zijn ze verhuisd. en vertrokken ze naar het platteland van Pennsylvania. Nou, je kunt nog een uur doorvertellen. In ieder geval, u hoorde twee lekkere nummers van hem. twee bekende ook. Time in a Bottle, het eerste. En het laatste was Bad Bad Leroy Brown. Allebei dus hitjes. Maar na zijn dood, helaas. Dus hij heeft er zelf nooit van kunnen genieten. Nou, dat is dan toch wel een beetje triest weer, hè? Vind je niet? Hallo, bent u er nog? Oh. Ja. Jazeker, ja, ja, eh, ja natuurlijk. Ja, ik vroeg je wat, dan moet je wel even op blijven letten natuurlijk. Ja zeg, ik ben ook met het nieuws bezig. Oh, hè? is dat zo? Ja, ja, ja. ik zit met één oor naar jou te luisteren oh. en het andere oor naar het nieuws. Als je één oor in gaat je andere oor weer uit. Nee, het blijft, het blijft wel hangen. Ja, oh. Dat is het voordeel van een koptelefoon op je hoofd. <laughs> er kan niks meer uit. er kan niks meer uit. nou, dan mag je nu het nieuws doen. Oké, gaan we doen. Ja, gaan we doen, vind ik wel. We doen gewoon het nieuws nu. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Jawel mensen, deze 20 september hebben we wel weer wat regionale nieuwigheden te melden. Zo is er gistermiddag een auto op zijn kant terechtgekomen op de Spaarndammerdijk in Spaarndam. Het ongeluk gebeurde bij de onderdoorgang van de A9 eh, de auto die botste tegen beide muren van de tunnel. Hoe krijg je het voor elkaar? Waarna het voertuig dus op zijn kant belandde. De inzittenden konden zelfstandig het voertuig verlaten... en twee personen raakten lichtgewond en zijn voor controle naar het ziekenhuis vervoerd. Een andere auto die zwaar pech had was afgelopen nacht in Aardenhout. Deze is zwaar in, uh, of zwaar, deze is in brand gevlogen. De brand aan de Koeduinweg werd rond kwart voor... nog wat. Oh, kwart voor één. Kijk, dus, dus schrijven ze kwart voor een, weet je maar kwart voor één werd de brand ontdekt... en bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen meters hoog uit het voertuig. De brandweer heeft het vuur geblust... maar kon niet voorkomen dat de wagen zwaar beschadigd raakte. Politieagenten hebben de wagen met lint afgezet... en medewerkers van de forensische opsporing... gaan vandaag verder onderzoek doen om de toedracht van de brand te achterhalen. Bij een ongeluk op de boulevard Barnaar zijn, gisteren zijn gistermiddag twee personen gewond geraakt. Twee fietsers kwamen rond twee uur hard met elkaar in botsing. Een man liep een flinke hoofdwond op en hij is gestabiliseerd en naar het ziekenhuis gebracht. De andere fietser, een wielrenner, kwam er met lichte verwondingen vanaf. Hoe het ongeval plaats heeft kunnen vinden, zal nog onderzocht moeten gaan worden. De werkvoorbereiders, postbezorgers en postbodes van PostNL... houden vandaag een staking van 24 uur. Onder meer in Noord-Holland wordt post hierdoor een dag later bezorgd. Dit liet de vakbond FNV weten. Ze komen morgen onder meer samen bij locatie Amsterdam. En de werknemers zijn het niet eens met de invoering van de zogenaamde combibundel. En dat is een maatregel waarbij postbezorgers onder andere zelf hun post moeten sorteren. In de afgelopen tijd waren er al meerdere korte stakingen bij sorteercentra van PostNL. Medewerkers van PostNL vrezen dat de invoering van de combibundel honderden banen gaat kosten. Daarnaast steekt het hen dat het bedrijf de vernieuwing in wil voeren zonder overleg met de bonden. De invoering betekent bovendien het verlies van minimaal 500 banen in de sorteercentra. Bij PostNL werken 20.000 postbezorgers en postbodes. Dan een laatste berichtje. Toen een van onze radiomensen, en dat was Jaap Koper... door het dorp van Zandvoort reed... kwam hij een oude foto tegen van een jonge Jan Lammers. Een foto die bij het overtollige huisraad... langs de kant van de weg stond in het centrum van Zandvoort. Een Zandvoortse sporttrots die bijna in de kraakwagen terechtkomt. Ja, dat kan toch niet gebeuren, hè? Dus Jaap heeft ervoor gezorgd dat de foto gespaard is. Het is trouwens een vrij grote foto van een hele jonge Jan. En eh, ja, hij staat nu gewoon bij ons in de studio van ZFM Zandvoort. En omdat onze omroep morgenavond, 21 september... dus het ZFM Sportcafé gaat uitzenden... Eh, wordt hij waarschijnlijk daarmee naartoe genomen. Eh, want daar staat morgenavond de Zandvoortse Sportcentraal... in een speciale uitzending. Ja, maar waar gaat de foto straks naartoe? Dat wordt de grote vraag. Mocht u een suggestie hebben waar deze foto helemaal op zijn plek is... dan horen we dat natuurlijk graag. Op het circuit natuurlijk, waar anders? Jazeker, maar ja, ze weten nu waar die is. ik, eh, ik, ja. wat wij zeggen? Nee, nee, nee, ik, nee, niks. Laat maar. Ja. Oh. Je was klaar of niet? Ik ben klaar, oh. ja. Nee, ik wou, ik wou even toevoegen dat ik, dat ik dat wel leuk vind. Want ik heb Jan, Jan Lammers als 11-jarig Binky eh, met een simkaartje zien, zien rondscheuren op die, eh, die, die eh, slipschool van, ja. van Rob Slotenmaker toen. Was hij 11 jaar, hij kon nauwelijks boven het stuur uitkijken. Uitkomen, ja. Uh, maar was, was, zo mooi gezicht om dat te zien. Ja. Dus, en hij is ook wel eens hier in de studio geweest. Dus eh, bij, bij, ja, Henny, Ruk, Dus ja, klopt. Jan, als je luistert, je foto staat hier.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 tussen de 21 en de 23 graden. Maar ik vraag me toch ernstig af of dat wel het geval is. Want het weerbeeld kenmerkt zich door vrij veel wolkenvelden. Ja, en als het goed is, gaat toch vandaag toch wel af en toe de zon schijnen. De zuidwestenwind is wel nog altijd aanwezig en waait vrij krachtig eh, tot krachtig aan zee. Zelfs een windkracht 4 tot 6. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt en in de loop van de nacht neemt de kans op regen toe. De temperatuur ligt aanvankelijk rond de 19 graden en dat zal ook wel het maximum voor morgen zijn. De zuid- tot zuidwestenwind gaat flink in kracht toenemen en als we dan kijken naar morgen... dan gaat er een regengebied in de ochtend snel over de regio trekken naar het zuidoosten... En na deze passage gaat het flink opklaren. Morgenmiddag echter neemt de kans op buien weer toe. En de wind wordt uh, hard eh, en aanvankelijk stormachtig aan zee. Zelfs windkracht 5 tot 8. De temperatuur zal overdag dan gaan dalen van een graad of 18 in de vroege ochtend... naar ongeveer 15 aan het eind van de middag. Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. Nou, ik kan je nog even vermelden. Ik liet het je al even zien. Uh, kan je even vermelden dat het buiten 20,3 is op dit moment. Ja, oké. Nou, valt me toch nog wel mee. Ja, toch? Ja, zeker. ik sta ook niet aan. Nee, mijn Spotify reageert niet. Wat raar. Ja, heel raar. Nou, zal ik maar even een ander liedje doen dan? Doe jij maar even een ander liedje. Dan ga ik even verder stoeien, met, eh, met het liedje van de site. Doe ik even een nieuwe. Take me back to the days when I was a young boy. Feeding my soul with everything that I heard on the in my head, try to beat with every song I wrote. I played till my fingers bled. I thought that was the antidote. Cause I could hear the devil whisper, boy, just let it go. Well, hell no, one step forward, two steps back, but all Cause it's never enough for ya Cause you live in a different way Loving at night, sleeping all day Don't be afraid to end up all alone With just your guitar and your microphone With just your guitar and your microphone I said, Daddy, I'm ready to go I really love my turn. Baby, make a way for my guitar. One step forward, two steps back, but I always end up high. Lekker nummer Ed is dit. En eh, ik vind het lekker. Gewoon even uh, weer ouderwets. Het klinkt ook een beetje ouderwets trouwens. Dus dat is wel even lekker. Het nummer dat heet gewoon Guitar. Ed Stijlaard. En het is nieuw. En we wachten even op verbinding met eh, de andere computer. Want die doet het even niet. Die is gewoon vastgelopen. Dit is Hozier. It is the grounding of a foot uncompromising. It's not for gold. shade, we should be past it. It's the light and it's the obstacle that casts it. It's the heat that drives the light, it's the fire it ignites. It's not the waking, it's the rising. It's not the song, it is the sin. En dat was uh, Hozier. Samen met... Eh, met eh, jij moet even wachten gewoon tot ik klaar ben met praten. Hozier was dat met Mavis Staples. En nou ben ik even de titel kwijt. Nou ja, die zou ik u straks nog wel even vertellen. We gaan gewoon even... Gewoon door. Hoppa! I'll be loving you heet dit. Dit dan, hè? en smaak. put down in words in all obscurity of luster that lingers. You flow through my fingers, then lyrically trickle down my spine. I'll swirl you like fine wine and stir up a punchline to kiss your ruby lips another time. disintegrates from singularity. Intoxicated, unadulterated, saturated, sinful and free of ambiguity. The sweetest connection, adorned to perfection. I drift into an ocean of despair. My soul needs to unwind, so throw me a lifeline and pull me up to show me you'll be mine. Oh, never leave when I do not long. All I really need is around you. I heard about a soulmate, never did fall for the theory. you caught me in every. Couldn't even sleep, stayed up, had you on my mind. I kid, it was scary. Forever never seen this far away. It's only one thing that I'ma say. I give you my all, my night and day. It's never no games that I'ma play for the last time. If you want me to say. trouwens, dat waren alle drie de platen die ik voor u gedraaid heb. Allemaal hartstikke nieuw. En eh, dit was er ook eentje van. Kraak en smaak. En het heet I'll Be Loving You. En ik vind nu dat... Eh, we gaan even terug naar Dolly, dames en heren. Want haar computer liep helemaal vast. Ja. Ja, zielig, hè? Ja, ja, het gaat steeds meer op me lijken. Ja, <laughs> Dolly loopt ook wel eens vast. Ik loop heel vaak vast. Nou, ja, nou, de computer ook al. Ja, dat, eh, mensen hebben invloed op computers. Dat zie, je zie je maar, hè? Je gaat op elkaar lijken als je veel tegenover elkaar zit. Nou, laat, maar, laat nou je liedje van de site. Dat liedje van de, de Oh, ik kan het lekker vals zingen. Komt-ie. <laughs> oh jee. hebben <laughs> we sneller afgelopen dan je dacht. Ja, dus. ik dacht, ja, we zijn sneller afgelopen. je was even <laughs> op de disco. Ja, lekker hè? Ja, oh. ik vind de disco. Nou. Ach, het blijft, het blijft toch gezellig hoor, die disco muziek. She's hè? a winner. Ja, ja. Wie waren dat? Eh, de Intruders. Oh, de Intruders. Ja, heel, heel lang geleden. Ja, dat is wel erg lang geleden. Ik denk eh, zo'n jaar of veertig geleden. Och, dat zal het zomaar zijn. Ja, dat zou ja, zomaar kunnen. Disco eh, liep van, begon zo'n beetje 75. Hè, dus, ja, ja, ja, ja. Nou, ik ga heel ver maar verder terug in de tijd. Oh jee. Ja, dit is de Three Dark Nights. Oh, lekker. En mijn moeder zei me dat ik niet mocht komen. <laughs> Oftewel, mama told me not to come. question asking me. This is the craziest party that could ever be. was choking from the smell of stale perfume. And that cigarette you're smoking, i will scare you up to death. Open up the window, sucker, let me catch my breath. de jaren 60 van eh, dit gezelschapje. The Three Dog Nights. Ja. En dat, eh, dat heette Mama told me not to come. Oftewel, mama zei dat ik niet mocht komen. ik doe het lekker toch. Ja, eigenwijs trouwens. Ze ziet het toch niet. Dus kan ik het rustig doen. We gaan naar het eh, NOS Journaal van 1 uur, dames en heren. En uh, daarna de 5 minuten van Dolly. Helemaal nerveus zit ze het nu nog uit te zoeken. Nee ik ben al klaar. Ah, je bent al klaar. Oké, ik zou zeggen tot zo dan. En eh, wij nemen even een, bakkie en een broodje.